Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In de zaak Nicky Verstappen hebben het DNA afgestaan. In totaal waren er 21.500 mannen opgeroepen. Gisteren was de laatste dag van het DNA-verwantschapsonderzoek. De afgenomen monsters worden nu bij het NFI vergeleken met het materiaal dat in 1998 is gevonden. Als er families zijn van wie niemand aan het onderzoek heeft meegedaan, worden die gevraagd om dat alsnog te doen. In de zorg wordt gewerkt aan een proef waarbij iedereen zijn eigen medische informatie kan beheren. Patiënten kunnen straks op een site of app al hun medische gegevens inzien. Bijvoorbeeld van de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek of de zorgverzekeraar. Vervolgens bepalen mensen zelf welke informatie met een andere zorgpartij wordt gedeeld. Het ministerie van VWS subsidieert de proef met 3 miljoen euro. Er komt een integriteitstoets voor kandidaat-wethouders. Ook moeten zij in de toekomst allemaal een verklaring omtrent het gedrag overleggen. Minister Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat de toets bedoeld is om te voorkomen dat criminelen in de politiek infiltreren. Zo wordt onderzocht of de beoogde wethouder gevoelig is voor corruptie. In Antwerpen zitten vier verdachten vast naar aanleiding van een aangifte van twee Nederlandse vrouwen die vrijdag zouden zijn verkracht. Volgens Belgische media waren de vrouwen van 21 en 22 op een feest gedrogeerd. Daarna zouden ze door enkele mannen naar hun hotelkamer zijn gebracht en daar verkracht en beroofd. Het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal heeft vanochtend anderhalf uur helemaal plat gelegen door een grote sein- en wisselstoring. De problemen begonnen rond half tien en even na elf uur kwam het treinverkeer weer op gang. Wat de oorzaak van die storing was is niet bekend. Inmiddels rijdt alles weer normaal, zegt NS. Het weer zonnig, 3 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht kans op gladheid door lichte sneeuw en ijzel. Morgen overdag opnieuw droog en zonnig, dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4, Den Haag Amsterdam, bij Dorp 4 kilometer. A16 Rotterdam-Breda, bij knooppunt Ridderkerk gebeurt een ongeluk op de hoofdrijbaan... De hoofdrijbaan is dicht.